ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De klassieker Feyenoord-Ajax in de Kuip in Rotterdam gaat zondag misschien niet door vanwege een aangekondigde politiestaking. Zowel de KVB als Feyenoord houdt daar rekening mee. Er mochten al geen uitsupporters bij zijn, omdat het in het verleden vaker is misgegaan, vertelt mijn sportcollega Joep Scheuder. Binnen het stadion is het allemaal nog te regelen. Dat doet Feyenoord ook hartstikke goed. Maar eh, zelden zie je zoveel politie, waterkanonnen enzovoorts. Het lijkt mij totaal onmogelijk dat deze wedstrijd aanstaande zondag wordt gespeeld. De Rotterdamse politie, de burgemeester en ook het OM bepalen uiteindelijk of Feyenoord-Ajax kan doorgaan. Op het Markermeer tussen Hoorn en Edam wordt vandaag verder gezocht naar een vermist persoon. Gisteren sloeg een boot om en belanden drie mensen daar in het water. De kustwacht wist twee mensen te redden, maar één persoon is dus nog niet gevonden. En ook in Scheveningen raakte gisteravond een zwemmer vermist. Vier zwemmers kwamen daar in de problemen door de sterke stroming. Na een grote zoekactie met boten, helikopters en een hoogwerker konden drie van hen uit het water worden worden De zoektocht naar de vierde zwemmer moest worden gestaakt toen het donker werd. En of er vandaag nog verder wordt gezocht is onduidelijk, want de zee is onstuimig. En reddingsdiensten kunnen maar lastig bepalen waar er moet worden gezocht. En het is vandaag Wereldhondendag. Er wordt onder meer stilgestaan bij honden die zich inzetten om levens te redden en mensen te helpen. In Duiven worden de dieren getraind om vermiste personen te zoeken. In totaal hebben de honden die daar trainen wereldwijd al meer dan 500 mensen teruggevonden. Het terugvinden is het allerbelangrijkste van iemand. Als iemand vermist wordt is het, is het terugvinden zo belangrijk dat, eh, dat het voor de achterblijvers natuurlijk liever levend hebben. Maar als ze iemand dood terug hebben dan hebben ze ze terug. Dan zijn ze van hun onzekerheid af. Ze zeggen ook altijd dan de mensen mensen zeggen altijd van liever dood als altijd onzekerheid. Ja, vandaag vertrekt een team reddingshonden vanuit Nederland naar het Griekse eiland Samos... om een vermiste Nederlandse vrouw van 65 op te sporen. Zij ging vorige week in haar eentje een eindje wandelen, maar is niet teruggekeerd. Het weer dan nog. Vanmiddag kan er verspreid over het land nog een buitje vallen bij een graad of 21. En vanavond en vannacht klaart het overal verder op. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Koog en Knoop het Koenplein 3 kilometer file door werkzaamheden 10 minuten vertraging.